Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Politici krijgen wattenstaafje in hun neus. De gesprekken over een nieuw kabinet liggen even stil... nadat verkenner Kasia Ollongren positief is getest op corona. De afgelopen dagen voerden ze gesprekken met de fractievoorzitters van alle partijen in de Tweede Kamer. Ze is dus met die mensen in één ruimte geweest en daarom moeten die nu getest. Hoe moet het dan nu verder met de formatie? Nou, je hoort de andere verkenner, Annemarie Jorritsma. Dat is nu even ingewikkeld. Eh, we zijn ons even aan het beraden hoe we dat gaan doen. Er zijn natuurlijk hybride vormen te bedenken. Ehm, maar daar moeten we even over nadenken hoe we dat precies gaan aanpakken. Wat bedoelt u met hybride vormen? Nou, dat je dus ook deels digitaal gaat doen. ING sluit tot en met juli volgend jaar 69 kantoren in Nederland. Daarnaast worden er 440 banen geschrapt. Dat is volgens de bank nodig, doordat steeds minder mensen naar een bankkantoor komen... en veel geldzaken online regelen. Het aftellen naar de Olympische Spelen is nu echt begonnen. De Olympische fakkel is op pad voor een estafette door Japan... waar de Spelen deze zomer worden gehouden. De voorzitter van de Spelen zegt dat ze hoopt dat de vlam een lichtpuntje is in deze coronatijd. En op meerdere plekken start vandaag een proef met koortsthermometers... om te kijken of je daarmee coronagevallen kunt ontdekken. Ook bij deze school bij Haarlem staat zo'n thermometer bij de ingang. Leerlingen kunnen hun pols ernaast houden... en krijgen dan hun lichaamstemperatuur te zien. 35,8. Ja, dat is goed hè? Ja, dat is prima. Ja, goed dat het kan. Het is, eh, het is fijn als er ook gewoon op een makkelijkere manier eh, zo'n corona-test gemeten kan worden. In plaats van dat het door je neus of in je keel moet. Ja, dat is ook zo vervelend. Op zich blijf ik wel gewoon thuis de klachten hebben en laat ik me wel gewoon testen. Ja. Ik denk niet dat dit iets is wat je gedrag heel erg zal beïnvloeden of zo. Boven de 37,5 graad geeft het apparaat een piepsignaal... en kan de leerling ervoor kiezen om naar huis te gaan en een coronatest te doen. Ze zijn trouwens niet verplicht om mee te doen aan het experiment. Het weer, er kan een buitje vallen en het is een graad of 13. Morgen is er in de ochtend zon. In de middag kan er weer wat regen vallen en de temperatuur loopt op naar zo'n 15 graden.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 Everything about you, but the girls all talking, and the girls all talking. Girls talk about the hood too, about the way your brother gets hanging too. I wanna say the thing nobody knew. When the girls all talking, and the girls all talking.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 Verkenner Ollongren heeft per ongeluk interne notities uit de kabinetsformatie aan de camera's laten zien. Ze had de stukken onder haar arm toen ze vertrok omdat ze positief was getest op corona. Er is onder meer te lezen dat de meerderheid in de Eerste Kamer voor niemand een must is. De ministerraad komt voorlopig alleen nog maar digitaal bijeen... vanwege de coronabesmettingen van Ollongren en staatssecretaris Keizer. Het kerkbestuur van de Sionkerk in Urk heeft veel negatieve reacties... en ook doodsbedreigingen gekregen op de volledige openstelling van het gebouw... ondanks de geldende coronamaatregelen. En ondanks de reacties gaat de kerk ook komende zondag open. Het weer wisselend bewolkt en een enkele bui bij een graad of 13. have to give herself enough love She live a life hand in a tight glove I wish that I could fix it, I could fix it for you you got it, got it, got it all Got it, got it, got it all you know it's you It drives me crazy you know it's you It drives me crazy ritme van Zandvoort, op 106.9 ZFM. ook dat alles blijft zoals het is. Maar nooit hetzelfde aanvoelt. Het is een kwestie van het zonlicht en een kwestie van gewicht. Van de dingen die we doen en ook de dingen die we zien. In alle landen waar we wonen en de dochters en de zonen elke ochtend naast het bed. Ik wacht hier op jou. Ook als je naast me je gezicht opnieuw het mooiste blijkt te zijn. Dit is een oude zonder meer. En ik vraag niet om je hand, maar om je vingers die me wijzen op mezelf. dan dacht Wie verwacht er ook dat alles ooit zo groot kan zijn? Dat het hoger gaat dan bergen en harder dan orkaan. Dat de oceaan om die plek bij het gat dat het kan slaan. Ik wacht. Als je naast me ligt, je gezicht opnieuw het mooiste blijkt te zijn.